Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De gemeenten hebben in korte tijd 2000 slaapplekken geregeld voor asielzoekers. Vanmiddag riep het ministerie van Veiligheid en Justitie de burgemeesters in Nederland op... om vandaag nog 750 slaapplekken klaar te maken. Volgens staatssecretaris Dijkhoff hoeft niemand op straat te slapen vannacht. Rotterdam was een van de eerste gemeenten die bedden beschikbaar stelde. Er slapen vannacht 250 vluchtelingen in een sporthal bij de Erasmus Universiteit. Ook in Rozendaal kunnen vannacht tot 250 asielzoekers slapen. Al zegt de gemeente dat nog niet duidelijk is of daar echt gebruik van wordt gemaakt. Een meisje van 15 uit Sittard dat twee weken geleden werd opgepakt op verdenking van terrorisme komt weer vrij. Ze zou lid zijn van een criminele organisatie die aanslagen voorbereidt. Haar voorarrest wordt niet verlengd, maar ze is wel onder toezicht geplaatst van jeugdzorg. Wat de rol van het meisje was binnen de criminele organisatie is niet duidelijk. Omdat ze minderjarig is wil haar advocaat verder niets zeggen over de zaak. Premier Rutte is niet van plan nu al toezeggingen te doen over aanpassing van de begroting voor veiligheid en justitie. De oppositie vindt dat die eh, begroting rammelt en dat de veiligheid in het geding is. Ook de regeringspartijen noemen de voorstellen gisteren niet geweldig. De begroting dreigt het niet te halen in de Eerste Kamer. Oppositie vindt onder meer dat er te veel wordt bezuinigd op het Openbaar Ministerie. In Kroatië is bij de grens met Servië een groep van honderden vluchtelingen door een politiebarricade gebroken. Ze zaten al uren te wachten op een treinstation, maar daar waren geen voorzieningen getroffen. De vluchtelingen zijn bang dat ze naar een kamp worden gebracht waar ze worden vastgehouden. Daarom zijn ze te voet langs een spoorlijn op pad gegaan. Afgelopen dagen zijn zo'n 7000 mensen de grens overgestoken. Sinds de grens met Hongarije gesloten is, reizen veel vluchtelingen via Kroatië. Het weer vanuit het westen opklaringen. Morgen lokaal kans op een bui, er is af en toe zon.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 Er zijn van die dingen die, eh, die dan op een gegeven moment hier in de studio... en dan blijft er eh, ineens ook geen internet meer te zijn. Dan moet je dus eh, met je mobiele telefoon een beetje gaan op rommelen. Dus deze Alternative FM is weer begonnen met de nodige hindernissen. ik kijk naar voor me en ze zijn al in de studio. Joost en Groevaarda van Southbound, ze zijn aanwezig. Dus we gaan zo direct wat live muziek horen. Daar zijn we wel weer aan toe, want de laatste keer dat gebeurde was Tony Sprok in juli... Dus er zit alweer eh, anderhalve maand eh, tussen. We hebben het even in augustus eh, het allemaal op een laag pitje gezet. Vorige week een, een kleine inleiding met uh, Julie en van uh, Kid Harlequin. En nu dus echt weer warm draaien. Nou, dat mag dan het ook de pret niet drukken. Ehm, natuurlijk dank aan Thomas die de afgelopen twee uur voor zijn rekening neemt met jong ZFM Zandvoort. En natuurlijk eh, begonnen we met eh, My Baby. Een van eh, de, de festivalbands die, die Nederland rijk is. Want ze hebben op behoorlijk wat festivals gespeeld. Ik geloof zelfs op Lowlands. Toch ook niet een van de eerste de beste festivals. En ze zijn hier zelfs ook in de buurt geweest. Want ze hebben namelijk een optreden gedaan tijdens Bekenstein Pop. En niet zo lang geleden, ik geloof in, in eind juni was dat nog hier in Zandvoort. Of beter gezegd de Bloemendaalstrand bij Steve in Buren, namelijk bij Woodstock. Daar hebben ze ook nog eh, gespeeld. Eh, dat was dan wel vrij kort. Eh, wat we hebben gehoord was Uprising. Kennen we een aantal uitvoeringen van. deze zoals je net gehoord hebt. Maar natuurlijk ook een versie bij Vrije Geluiden. Dus, dat is een leuk programma. Maar toen waren ze een beetje op voorspraak van Henny Vrienden daar geweest. dus en dat was wel een hele, bijzondere uitvoering, moet ik je erbij zeggen. Maar goed, dat uh, is alweer van een, eh, van een flinke tijd terug. Nu hebben we dus eh, twee muzikanten. Die gaan we straks ook verder hier introduceren hier bij Alternative FM. Maar we hebben natuurlijk ook nog gewoon muziek die we sowieso gaan draaien. Bijvoorbeeld deze van Graveltown. En aangezien het toch ja, half, wat zeg ik, eigenlijk sterk Rotterdams getint is vanavond... kunnen we natuurlijk ook ja, Rotterdamse muzikanten in eh, het eh, programma niet ontbreken. Dus dit zeker. Graveltown met Driving Through the Rain. empty streets. And Johnny stays inside in bed between the sheets. Well, the blue rain's falling down where no one will go. This house is empty now, and he puts the lights way down low. somewhere out there, somebody starts to cry. He's on the lucky train to Love Town, where nobody likes to work to worry about the things he done. Hard times to be honest, hard times to be strong, and Johnny ran away. Oh, a better land. Searching for a place where the folks will understand. He made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home and he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving through the rain. bright shining to by the hand. The rearview mirror shows a long road leaving no man's land. Two different stories, two separate souls. Feels like coming home. Wedding boots, the lights way down low. Now Charlie ran away, oh off to a better land searching for a place where the folks will understand. He made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home, and he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving through. empty streets. And Johnny stays inside in bed between the sheets. Now the blue rays falling down where no one will go. This house is empty now, and Johnny puts the lights way down low. And Johnny ran away, oh baby, off to a better land searching for a place where the folks would understand. But he made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home, and he's driving through the rain. Now Johnny ran away, oh, off to a better land, searching for a place where folks will understand. He made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home. Well, he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving through moet altijd wat wegslikken als ik eh, dit nummer eh, weer eh, hoor van, van Ghana. met Someone. Ja, het is, dat heeft ook gewoon een bepaalde lading, dat, dat liedje. Ik weet niet wat het is, maar het gaat erom als je op een gegeven moment een lange reis hebt gemaakt... en dat je dan op een gegeven moment verlangt naar huis... En dat je dan weer ook van alles kan doen. Gewoon elkaar liefhebben. Maar ook hier en daar een beetje ruzie kunnen maken. En het dan weer bijleggen. Dat is de strekking van het verhaal. en op het moment dat ik het plaatje draai. Wie reageert erop. Ga er zelf. Leuk. Eh, daarvoor eh, Driving Through the Rain. Nou, die had ik vanmorgen wel zeker. Tegenwoordig eh, doet Jaapie Koper ook nog eens een krantenwijk ergens in Bentveld. En de regen, nou, het werd met regen en water allemaal over me uitgestort. Het leek wel of de wolken aan het huilen waren. Zo ernstig was het wel vandaag. Maar goed, dat was het, de, de, de, laatste single van Gravel Town. Twee keer al geweest hier bij ons. Michel en zijn eh, vrienden. Tenminste, Michel sowieso eh, alleen. En later met zijn, eh, met zijn vrienden met uh, Graveltown zelf. Helemaal aan het begin van, van het jaar geweest. Geloof in het voorjaar. Toen zijn ze hier geweest. Nou, <clears throat> met dit alles zeggende ga ik eens even kijken of... kan ik... is, het, is het Possible, uh, Marcus. Want ik kijk altijd eerst even. Eh, en dan ga ik ook eventjes ehm, voor het eerst eh, even praten met uh, van Southbound. Goedenavond. Hallo. Hallo. Ehm, want jullie hebben de EP inmiddels ook al uit. Hè? open Water heet die, geloof ik. Wat zeg je? Open Water. Water. Open Water, ja. Ja, Open Water. Ik vond hem wel heel erg leuk. Ik kreeg, het, het, was in een soort van, van, van koker kreeg ik eh, eh, vier vier eh, mooie, doorzichtige, transparante blaadjes. Het leek wel flessenpost. Was dat een beetje de, de, de, gedachte erachter eigenlijk ook? Ja, dat was een, een beetje de gedachte. We wilden een, een alternatieve variant van de EP maken. Naast het cd'tje. Omdat ons project over meer gaat dan alleen muziek. Dus we hm. wilden dat ook in de EP eh, laten zien in de fysieke EP. Ja. En eh, illustraties zijn een heel belangrijk element van wat wij doen. Ja. Dus we wilden de illustraties en de teksten eh, meesturen naar de mensen die zo'n special edition bij ons kochten. Ja. En jij hebt een van de 50 in handen. <clicks tongue> Dit is heel erg fijn. Eén van de 50. Dus dan voel ik me zeer vereerd wat dat gaat. Maar jullie hebben die EP-presentatie. Als het goed is, was het in juni. 17 juni zo'n beetje uit mijn eh, hoofd. Eh, uit mijn hoofd. Het was op een vrijdagavond eh, met een dreigende onweer. Volgens mij is dit ook geweest op die avond. Dus, en het was bij, bij Walhalla, als het goed is. Ja, klopt. Ja, hè? Zover uh, rijkt mijn geheugen dan nog. In die zin. is het beter dan dat van mij. ik zou zo geen datum meer kunnen uh, <laughs> Je bent niet alleen, want eh, Joost heb je meegenomen. Ja. Ehm, want, nou ja, daar komen we zo natuurlijk ook op. gaandeweg de nummers die jullie spelen. Want het is ook een beetje een muzikale reis. En ook een creatieve, culturele reis geweest. Tussen Nederland en Denemarken in, als het goed is. Dus, dus daar, daar gaan we het nog wel eventjes over hebben zo direct. Dat is goed. Gezellig. Dat is goed. Ehm, we gaan eh, zes nummers eh, vanavond horen van Southbound. Het gaat iets anders klinken dan eh, zoals we ze kennen van de EP. Zoals Poisonous en Feathers. Wat we hier een aantal malen hebben gedraaid. maar ik ga nu aan uh, vragen. Welke twee nummers laten jullie nu horen? We beginnen met Poisonous. Dat hm? was onze laatste single. Mhm. En daarna spelen we voor jullie Rituals. Wat een nummer is wat niet op de EP staat. Nee. Nou, laat maar horen. Thank you. keep walking along the water. I follow traces in the sand. The beads of passion, once so tempting, I slip medicine, the medicine. I'm stupefied. Your words have made me deaf and blind. My troubled heart is paralyzed. You are the poisonous kind. my troubled heart is paralyzed. You are the. I'm stupefied. I'm narcotized. Oh, my troubled heart is paralyzed. You are the poisonous kind. The poisonous kind. tot de laatste klank. Hè? Want eh, dan, dan we staan ook echt uh, totdat hij helemaal wegsterft. Eh, ja, hij, hij, klinkt natuurlijk heel anders dan zoals we hem kennen van de EP. Het is echt op de huiskamer leest geschoeid. Want zo zijn die ook, ook al druk bezig om daar ook het een en ander te doen op huiskamerconcerten. Ja, we zijn op, op huiskamertour in de maand ja. september. Nou, dan, eh, dan denk ik dat, je, dat als je nu zit te luisteren... dat je een hele fijne band eh, in ieder geval uh, bij in de huiskamer kan krijgen. Dus dat, dat, dat, is, dat was Poisonous, de, de laatste verschenen single eigenlijk van, van Southbound. Maar nu staat er iets te gebeuren wat nog helemaal niet op de EP staat. En dat nummer, dat gaan we nu horen. Hier is Rituals. stone, your fingers placed right upon former words, bodies merged, universe, rituals, barefoot on the rock, closer to the love, barefoot, keen and short absurd ritual. In the blink of an eye, frameworks and covers, yeah. In the blink of an eye, long gone your lover, falling from the sky. That's your world, it's your universe, it's your ritual. circles form It's your ritual. heb er ademloos naar eh, zitten luisteren ook. Eh, ondanks dat ik ook een tekst even eh, heel gauw zit met een fotootje wat ik net even zit te schieten. Maar ik ademloos van dit, dit nummer. Dankjewel. Ja, het is echt helemaal... ja, er zit, er zit van alles in. Mystiek. En ja, nou, de, nou ja, de muziek spreekt natuurlijk voor zich. Want anders dan hadden we jullie <laughs> natuurlijk niet gevraagd. Het eh, eerste gedeelte zit erop eh, wat eh, betreft de mensen van Southbound. straks gaan we natuurlijk nog meer van ze horen. Dat zal over een minuut of tien al zijn. Maar eerst gaan we nog even muziek draaien die we zelf ook heel erg leuk vinden. Tenminste, die we ook jullie niet aan de andere kant van de radio willen onthouden. Zoals bijvoorbeeld Nederlandstalig werk. De man heet Sander van Munster. Maar toen ik nu ja, dat nummer een paar keer heb zitten beluisteren... dacht ik, Rek, het, eh, de stem lijkt zo erg op die van Henny Vrienden. Nou, luister zelf maar. Het eh, nummer is van No Ninja MI, want dat is eigenlijk eh, het project van Sander van Munster. Broken Dice is de EP en het nummer dat heet Zo gaat de molen. dat was eh, Fabiana Dammers met eh, Under Milkwood. Daarvoor uh, No Ninja en mij met Zo gaat de molen. En Under Milkwood, dat is min of meer dat, nummer geschreven op het, het boek van Dylan Thomas. Of eigenlijk het hoorspel van Dylan Thomas. Ehm, dat gaat dan over een plaatsje in Wales. En daar worden de inwoners van de een op andere dag wakker. En dan is de wereld ineens veranderd. En dat komt mooi uit, want... Ik heb hier ook nog, eh, als we dan toch een beetje literair en poëtisch bezig zijn... Een van de gedichten die Marco Tomes uh, eh, produceert. Eh, Marco woont hier in Zandvoort. Maar ik zal hem toch even mooi voor gaan dragen. Zolang. Ik moet zeggen, de liefdeloze tijden beginnen nu toch wel zwaar te wegen. Het zijn niet de jaren, zelfs niet de uren die dagen lijken. Nog zie ik alles bewegen en toch zit nergens progressie in. Maar dat gebeurt vaker, realiseer ik me bij Psyche, Universum en Evolutie. Waarin de mens zichzelf tot star middelpunt verklaart. Stap uit die minieme cirkel en zie hoe alles zijn eigen natuurlijk tempo beheerst en aanvaardt. Een volk of een volk of vogel dient niet sneller te gaan dan het licht. En een ster lijkt alleen maar stil te staan vanaf de aarde. Geduld. Al dus Marco Temes op 16 september 2015. En dat brengt dan toch weer een beetje wat ademloosheid hier eh, bij deze Alternative FM. Nu even wat pittige eh, pittiger werk. Eh, ik weet, er is hier iemand aanwezig die bij mij nog wel eens het verhaal van de dag wil produceren. En dat doet hij regelmatig op Facebook. Dat is Wim Meijer. En ehm, ik weet dat, dat hij ook nog iets ooit geschreven heeft over Den Haag. Net als Leo Blokhuis. Eh, maar Leo Blokhuis is weer van een, ander, eh, van een andere orde. Maar het gaat eh, toch ook aardig daar. ze hebben daar een, ook een nieuwe band. En die doet toch een beetje in de traditie denken van Beatstad of Rockstad, hoe je het maar noemen wilt, Den Haag. En dat zijn de Levi's. En ze hebben net een nieuwe single gemaakt. En die ga je nu horen. Dat nummer dat heet With You. dat was hem. Eh, The Keeper of Changing Winds. Eh, een, eh, een, album wat vorig jaar is uitgebracht. dacht ik in 2014. En Brechtje Sanne Lacour, zo heet ze voluit. Dat is degene die dit werkje, dit nijverwerkje heeft gemaakt. Got to go. En dan staat er tussen haakjes Canción del Diablo dat eh, is Spaans. En mijn Spaans is niet zo goed. Dus ik eh, ga de vertaling eh, maar achterwege laten. Daarvoor een echt Haags bandje in de traditie zoals we ze kennen als Shocking Blue. om maar even een, een, een voorbeeld te noemen uit de jaren 60. Dat vindt, dat vindt Wim heel erg leuk als, als ik dat doe. En dat eh, nummer dat heette With You. Dus dat eh, was een beetje het, eh, het verhaal. Ik ga weer naar de andere kant kijken. Naar Joost en uh, Rufaida, oftewel Southbound. Ehm, weer twee nummers, als het goed is. Dus ik ben heel nieuwsgierig welke twee nummers laten jullie horen. Mogen we je gewoon verrassen? Ja, graag zelfs. feathers dancing in the wind. your proud, beak up and high. My story ends where yours begins. Up in the merciless sky. And with these dainty feet, I walk the grounds that I know. outside in above oh. my feet and just move as far as I can go. A blank page is ahead of me, a pencil in my hand, and when I look up, you take off towards another land. Oh. dit is natuurlijk een, eh, een hele andere versie. Maar ik, het is uh, wel, uh, wel eentje die, die echt met, met 15 karaats in kan lijsten. Dus, dus ik vind hem fantastisch hoe die alleen al akoestisch wordt uitgevoerd. Ehm, beloof je in ieder geval, straks na negenen zullen we even de oorspronkelijke versie... en dan kun je het verschil ook echt horen tussen wat je nu net hebt gehoord, Feathers en de Feathers zoals we hem kennen. Dat is leuk om de verbazing van jouw gezicht af te ja, Ja, ik moest even... Ik moest even <laughs> dus ja, daarom had jij even heel, eh, gewoon eh, even het slotje om je mond eh, zitten. Maar goed, nu ben ik heel nieuwsgierig welk, tweede, nummer, <laughs> welk tweede nummer je gaat, gaat spelen. Dat dus. nummer ken je denk ik nog niet. Nee, dat, maar dat, ik, laat me weer verrassen. Graag zelfs. dit volgende liedje heet Stay. cigarettes in the window damp And I've got no reason to get out And in the dark I meet my thoughts I suffocate them, I breathe and I breathe out This is enough And I feel like lying down and sleep But the rhythm of the rain outside Kills my mind and I started many letters But I never finished one lyrics and that is my heart cause you and I we mine Not the drink, not the glass, all bottles clear and I've got nowhere left to go got is rotten dreams and I can't twin from reality. My lungs filled with smoke. And it's bound to bend and maybe break and burn. All promises at stake. Even eh, eventjes eh, tot eh, voor het nieuws van 9 uur. Maar we hebben natuurlijk nog, nog iets uit Rotterdam. Want ja, deze dame die wil nog wel eens ehm, als een soort gastdame of gastvrouw eigenlijk zijn van... Het vermaarde Bird in Rotterdam. Dat, dat is een, een plek onder het voormalige plek van het station Hofplein de Hofpleinlijn die niet meer bestaat. En daar hebben ze, dat is ook een smeltkroes eh, van allerlei muzikale stijlen die daar eh, wel eens eh, ten gehore wordt gebracht. En zij heeft uh, nou ook vorig jaar een album uitgebracht via crowdfunding bij elkaar gekregen. Ik heb het over Niche. In the morning gotta run to the bus so I won't be late. All day long I gotta run, things to be done, cause I know that these things can wait. I try not to have another breakdown. In the evening I run, run, run to the bus, cause time is ticking away. I need to have some fun, I know it can be done, soon as we'll be yesterday. My feet won't move at all. I panic and I fall. I hear somebody call. I knew they has begun. I try. citizen amongst the populace. These rocks gon' lift from the second floor of this pyramid up. Isn't it obvious that we're captive in the prison of capitalism? Bleeding battery liquid for them to enhance the system. Meaning on top, to beat the drum as we dance to the rhythm. How much is humming your own melody actually giving? My soul is not for the taking, but yet and still I feel like I'm running too fast to even be living. But what I'm going to see, I need to feed children. But do I want my dreams to belong to the ones who keep the millions? If money makes the world go round, well let me know how. My head's spinning, can I live on my own grounds? That's all for now. Think I gotta slow down before I'm wholehearted caught up in this merry-go-round crown. So now Jazz en soul, funk, alles zat erin. Uh, niche was dat eh, van het eh, album The New Me, zo heet hij. En ze heeft dit nummer opgenomen met Unorthodox, zoals het erop staat. Nervous Breakdown. ik ben er geweest in maart in Beurt in Rotterdam. En het is een, een hartstikke fijne tent om even de nieuwe muziek daar te horen. Ehm, we lopen al tegen het eh, nieuws eh, van, eh, van 9 uur. En dat betekent dat ik er nog eentje draai. Uh, we zijn we ook mee bezig om deze band hier naar Alternative FM te halen. Ehm, ja, min of meer is, is de tip ook een beetje gedaan door P2. Die wij hier ook hebben gehad. Die zei, goh, ik heb eh, nog een leuke band. Ken je die? Merry-Go-Round. Ja, dat, eh, dat, eh, dat is een, een, band die we zeker kennen. Ze hebben al een hele leuke single uitgebracht. Dit is Do You Wanna Be Mine. Tot aan het nieuws van 9 uur. the worst one there is. In a very quiet voice, she slowly asked her, at a whiff. But then I knew the answer to the question he had asked before.